Gert Kluk met het NOS Journaal. Een Franse moslima die bij haar werk in een ziekenhuis een hoofddoek wilde dragen... heeft een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verloren. Volgens het Hof had het ziekenhuis goede gronden om haar contract niet te verlengen. De rechters wijzen op het seculiere karakter van de Franse grondwet... en de godsdienstige neutraliteit die daaruit voortvloeit. Patiënten hebben daarom recht op bescherming tegen religieuze beïnvloeding. Dat recht mag zwaarder wegen dan de vrijheid van geloof. Staatssecretaris Dijkhoff mag voorwaarden stellen aan de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan hun vertrek uit Nederland in ruil voor bed, bad en brood. Nu het oordeel van de Raad er ligt verwacht staatssecretaris Dijkhoff dat hij sneller tot een akkoord komt met gemeenten over voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In het Britse parlement lijkt de steun te groeien voor Britse bombardementen op islamitische staat in Syrië. Twee jaar geleden was een meerderheid nog tegen, maar voor veel parlementariërs is de situatie veranderd na de aanslagen in Parijs. Premier Cameron zei vanochtend in het Lagerhuis dat het Verenigd Koninkrijk de strijd voor zijn veiligheid niet kan overlaten aan andere landen. In Zuid-Afrika mag weer worden gehandeld in horens van neushoorns. Het Hoge Rechtshof heeft het verbod opgeheven. Volgens de rechter heeft de overheid niet de juiste procedure gevolgd toen het verbod in 2009 werd ingesteld. Fokkers zijn blij met het besluit. Ze zeggen dat het opheffen van het verbod de handel op de zwarte markt zal tegengaan, met als resultaat minder stroperij. Bij een fokker wordt een neushoorn niet gedood als de hoorn eraf wordt gehaald. De Hockeybond maakt zich zorgen over wangedrag op en rond het veld. Er worden meer gele en rode kaarten gegeven en ook het geweld tegen scheidsrechters en tussen spelers en supporters onderling neemt toe. Dit jaar zijn er 50 meldingen gedaan van wangedrag. De bond bekijkt of de straffen zwaarder moeten worden. Het weerperiode met zon en wolkenvelden, vooral in de kustprovincies en het noorden van het land nog een enkele bui. Vanmiddag is het 5 tot 9 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht. Omrijden via de A44 heeft geen zin meer, want daar is de vertragingstijd zelfs nog langer.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 We zijn eh, te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9... en via het internet. Tikt u even in ZFM-live. En mijn naam is Bak van der Meer. beginnen lekker met een LP-nummer van Cliff Richard. En daarna de Moody Blues van een andere LP, The Question of Balance. Veel plezier! You know the band was rockin', going round and around. crazy sound. You know they never stop a rockin' till the band lets down. I looked at my watch, it said 9:21. We're here clapping, having nothing but fun. Oh yeah, they're reeling and rockin'. We were reeling and rockin', rollin' till the break of dawn. I looked at my watch, it was 9.22 There's nothing I'd rather do than rock and roll with you, oh yeah they're reeling and rocking. watch to my surprise I was dancing with a woman who was twice my size Oh yeah, yeah, yeah Reeling and a rockin' We were reeling and a rockin' Rolling till the break of dawn I looked at my watch, it was getting on four The shades told me they will not play no more Come back here again, going round and around. Oh, really not rocking, what a crazy sound. You know they never stop rocking. How do we never get? those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking met eh, het nummer Question uit 1970 van de LP Question of Balance. En we begonnen met Cliff Richard en zijn Shadows met Reelin' and Rockin' van de LP Cliff Richard uit 1965. We hoorden net de Moody Blues met zanger Justin Hayward... en die gaan we in het volgende nummer weer horen. Het nummer is van Jeff Wayne. Het heet The Eve of the War, komt uit 78... en is gebaseerd op het boek van H.G. Wells... The War of the Worlds. En de zang is dus van Justin Hayward. coming from us. dat was Jeff Wayne met The Eve of the War. Gebaseerd op het boek van H.G. Wells, The War of the Worlds. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus de top 40 van 26 november 1965. Slechts twee nieuwe binnenkomers, waarvan de eerste niet zo'n hele grote hit is geworden. En de tweede dan weer wel. De eerste die staat nieuw op, op eh, sorry, 38. Jerry and the Pacemakers en Walk Hand in Hand. Walk hand in hand with me through all eternity. Have faith, believe in me. Give me your hand. Love is a sin. perfect harmony when lovers such as we walk hand in hand. Be not afraid, for I am with you all the while. you all. de drie singles allemaal op nummer 1 zijn geëindigd... dan mag je er wel eens even een mindere tussen hebben. En dat was deze dan. Walk Hand in Hand, Jerry and the Pacemakers, nieuw op 38. <laughs> En de hoogste die we binnenkomen, die staat wel één plaats hoger. Ja, ja, maar dan toch... De klapper van de week! week, week. En dat is nieuw op 37, PJ Proby en Maria. The most beautiful sound I've ever heard Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same. Maria. I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying, Maria. just kissed a girl named Maria. And suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like never stop saying, Marie. waren uh, Elton John en Kiki D met eh, Don't Go Breaking My Heart. Geschreven door Elton John en Bernie Taupin onder de naam An Olsen Carte Blanche. En dat is een Engelse uitdrukking en als je wil weten wat dat allemaal inhoudt... dan zoek je dat lekker zelf maar even op uit 1976. Het is vandaag 32 jaar geleden, precies 32 jaar geleden... dat Mies Bouwman het uh, programma presenteerde Het Dorp. De grote inzamelingsactie die een gigantisch succes werd niet in het minst door Mies Bouwman zelf. 24 uur televisie achter elkaar. Uh, dat was 1962. De volgende plaat is nog vijf jaar ouder dan dat. Dus die is uh, eh, 58 jaar oud. Jimmy Rogers, Kisses Sweeter Than Wine. Well, when I was a young man and never been kissed... I got to thinking it over, how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then and then... Oh lordy, well I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had mm-mm, kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, I asked her to marry and be my sweet wife. I told so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And in the whoops, oh lordy, well, she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had mm-mm, kisses sweeter than wine. wine. Sweeter than wine. of twins because she had kisses sweeter than wine. She had mm mm kisses sweeter than the wine. wine sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart a knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh Lord, the grandfather of eight because she had kisses sweeter than wine. She had mm mm kisses sweeter than wine. wine sweeter than wine. Rogers en Kisses Sweeter Than Wine. We gaan naar een one-hit wonder uit 1964. Iedereen wilde in de jaren 60 wel een graantje meepikken van de roem van de Beatles. En dat deden dus ook de Carefrees. Een Engelse groep, drie zangeressen, een saxofoonplayer, een eh, organist en een drummer. En zij hadden een hit, maar eentje, in eh, Amerika met het nummer I, They We Love You Beatles. One Hit Wonder, The Carefrees. zeer voorspelbaar einde. Oké, ja, ja, ja. Had ik ook kunnen verzinnen. Eh, dat waren de Carefrees met We Love You Beatles. Dan zijn we toe aan de tip van Willem. En vandaag is dat een zogenaamde power ballad. Het komt van de groep The Foreigner. En het heet uh, I Wanna Know What Love Is uit 1984. En het komt van de LP Agent Provocateur. En het is een heerlijk nummer. De tip van Willem, Foreigner, I Wanna Know What Love Is. take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm old. mountain I must climb. Heerlijk. Een power ballad en dat is het helemaal. Foreigner, I Want to Know What Love Is. Dankjewel Willem voor dit geweldige nummer. Jij hebt daar ons een plezier mee gedaan en dan gaan wij jou nu ook even een plezier doen. I love myself as well my heart that been so hard Dit was het allereerste wat ik ooit van QB hoorde in het Concertgebouw in Haarlem voor een televisieopname. En de dag daarna stond ik meteen bij Hoge Bijl om alles van QB uh, eh, maar binnen te halen. Dit was uh, Got a Million Dollars. En eh, de B-kant was ook zeer de moeite waard. Your Body, Not Your Soul. We gaan even naar, de, L, naar <laughs> een groep die heet Hot Chocolate en hit uit 1982 Girl Crazy. amazing, oh dear. Girl Crazy. En dat was eh, de groep Hot Chocolate uit 1982. Drie jaar later scoorde Sting een hit. En sommige nummers die komen dan gewoon weer terug... aan de hand van bepaalde gebeurtenissen in de wereld. Zo willen we proberen om Imagine van John Lennon... op nummer 1 te krijgen in de top 2000. En ook deze wordt dan weer wat vaker gedraaid van Sting. Van de LP Dream of the Blue Turtles, hier is Russians. De eh, Sting met uh, Russians uit 1985. Twintig jaar daarvoor hadden de Hollies een plaat opgenomen... en de platenmaatschappij wilde daar eigenlijk de volgende single van maken. Maar eh, dat ging niet door. De, de Hollies hebben toen maar een ander nummer opgenomen... dat als A-kant werd gekozen. En dit werd dus de B-kant van Look Through Any Window. Hier is So Lonely. station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. just begin. Jack Bruce als lead vocalist, eh, Ginger Baker op de drums en Eric Clapton op gitaar. Cream, de allereerste supergroep met White Room. <laughs> Een halve minuut hebben we nog om eh, het programma van het eerste uur vol te krijgen.